uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens het RIVM zijn we over de Omicron-piek heen. Bijna alle coronacijfers zijn afgelopen week gedaald. Er waren minder positieve tests en ziekenhuisopnames. Vanavond horen we wat precies de versoepelingen gaan zijn. Deze mensen kunnen in elk geval niet wachten. Wat ga je als eerste doen als alles weer mag? Ik denk eens een keer flink goed op stap. <laughs> of in ieder geval niet meer op mijn klok, op mijn horloge hoeven te kijken om eh, wanneer het sluit. Ik ben er op zich wel, wel blij mee, ja. Want eh, het is wel lang geleden. Het is wel een beetje vervelend om eh, steeds thuis te zitten. Gewoon lekker feesten. Daar kijk ik naar uit. Zonder QR-code en uh, ja, pas alles. En gewoon normaal vakantie weer kunnen. 25 februari. Daar gaat bijna carnaval beginnen. Ja, daar kijk ik nou echt naar uit als dat gaat gebeuren, als we een beetje carnaval kunnen vieren, helemaal leuk. Om 7 uur dan begint de coronapersconferentie en horen we dus meer. Woon je in een sociale huurwoning, dan mag je huur dit jaar weer omhoog. Vanwege corona was het vorig jaar verboden om de prijzen op te schroeven. Nu mag dat dus wel met maximaal 2,3 procent. Medewerkers in de jeugdzorg gaan volgende maand staken. 15 maart leggen ze 24 uur lang het werk neer. Volgens vakbond FNV zijn medewerkers onder meer boos over de aangekondigde bezuinigingen en de hoge werkdruk. En in België zijn 30 mensen opgepakt vanwege cocaïnehandel. Op 49 verschillende plekken in België waren invallen. Je hoort een Belgische verslaggever. Het gaat om een bende vooral uit Oost-Europa, Albanië horen wij. De meeste verdachten die zouden in de omgeving van Brussel wonen. En die bende die zou dan cocaïne uit containers hebben gehaald in de haven van Antwerpen en die drugs vervolgens verder hebben doorgevoerd, vooral naar Spanje. De invallen zijn onderdeel van een groot internationaal drugsonderzoek. Ook in Spanje, Italië en ook in Nederland waren vannacht invallen en zijn er mensen opgepakt. Het weer, het is nat, nu al in het westen, maar straks overal. En het blijft nog wel even regenen. Morgen begint ook nat, daarna af en toe zon. Later in het noorden weer wat buien. En het is niet koud, 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files wat langer dan de afgelopen dagen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 6 kilometer. Verderop tussen Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. Bij elkaar is de vertraging zo'n 20 minuten. A10 de ring van Amsterdam tussen Westpoort en de Koentunnel 3 kilometer.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 People die. People crying. uh help us. Mother, mother. There's too many of you. they to judge us? Together we can all be strong. Yeah, you know we've got to find a way yeah. to bring some understanding here today.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 Nederland heeft dat aanbod afgeslagen. Onduidelijk is waarom. De operatiecapaciteit in de ziekenhuizen is weer iets toegenomen... maar nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Deze week zijn 13% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H.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 and the boy grew older Every day wondering if he'd tell them something Would it be different? If there's a lesson to be learned It's a hard one to take What it falls Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.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 yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum calaca, pum calaca. yes. I'm just right. You got to sit tight. Close your eyes and let your head roll down. Get your feet up off the ground. Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt gedacht. Dit is nog zeker niet de laatste er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, we dus zinken bij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen wie, Je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog één keer luid. is er in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken bij je hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht uit en zingen wij nog suits she gets one night stands.